Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers. Door de aardbeving vanochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Het gebouw had 30 verdiepingen. Volgens de BBC zijn naast het complex vijf doden gevonden. Er zou nog niemand onder het puin vandaan zijn gehaald. Het epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Mandalay in Myanmar. In dat land vielen volgens de regering zeker 144 doden... maar waarschijnlijk zijn er duizenden mensen om het leven gekomen. De VS zegt dat het Myanmar gaat helpen. Het Rode Kruis heeft giro nummer 7244 geopend voor de slachtoffers in Myanmar en Thailand. De Amerikaanse vicepresident Vance en zijn vrouw zijn na een kort bezoek aan Groenland weer naar de VS gevlogen. Ze kwamen vanmiddag aan op de militaire basis in het noordwesten. Het bezoek was omstreden. Het leidde bij veel Groenlanders en ook bij de Denen tot irritatie. Fans zei tegen de pers dat Denemarken te weinig heeft gedaan om Groenland veilig te houden tegen Rusland en China. Het eiland hoort bij het Deense koninkrijk en heeft autonomie. President Trump heeft verschillende keren gezegd dat hij Groenland wil inlijven vanwege de grondstoffen en de strategische ligging. Van en naar Amsterdam Centraal rijden morgen geen treinen. ProRail voert werkzaamheden uit. Reizigers moeten dan ook rekening houden met een langere reistijd. Het station wordt verbouwd omdat de spoorbeheerder in de toekomst meer reizigers verwacht. Daarom maakt ProRail de perrons breder en langer. Ook krijgt het station een ondergrondse fietsenstalling... en worden de versleten spoorbruggen vervangen. En aanstaande zondag en maandag is er vanwege werkzaamheden beperkt treinverkeer... van en naar Amsterdam Centraal mogelijk. Dan nog het weer. Veel plaatsen bewolking en nu en dan regen. In de loop van deze nacht wordt het droog en is het een graad of 5.